Normaal valt in de hele maand augustus in zo'n taal zo'n 78 mm. Het KNMI heeft code geel afgegeven tot 3 uur voor de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en Noord-Holland. Amerika is bang dat IS een aanslag pleegt rond het vliegveld in Kabul. En daarom zoekt het Amerikaanse leger naar nieuwe routes naar het vliegveld. IS en de Taliban zijn rivalen van elkaar. En sinds een week heeft de Taliban de macht in Afghanistan. Je hoort buitenlandredacteur Davy Boerema. IS zou dat eh, door middel van aanslagen willen laten zien dat de Taliban het niet lukt om controle te krijgen over de stad, over het land. Dus willen de macht van de Taliban ondermijden. Westerse landen zoals Amerika, Duitsland en Nederland proberen burgers uit Afghanistan weg te halen. Vanmorgen kwam op Schiphol een vlucht aan met zo'n 160 passagiers. Op de zandbanken bij Kijkduin is vandaag een zogenoemde strandstruindag. Mensen speuren daar naar allerlei overblijfselen uit het verleden. Want waar nu de Noordzee is, leefden ooit mammoeten, neushoorns en neandertalers. En er zijn nog steeds sporen van te vinden, zegt deze conservator van het Rijksmuseum van Oudheden. dan gaat het dus om eh, stukken bot of kiezen van mammoeten, rendieren, paarden, werktuigen, vuurstenen werktuigen, gewijbijlen. Eh, het zijn hele belangrijke kleine documentjes waar wij als archeologen weer verder onderzoek naar kunnen doen. Iedereen kan meezoeken. De experts lopen in gele hesjes over het strand en leggen uit waar en hoe je moet zoeken. Het weer in het westen en noorden wat regen. Verder bijna overal droog en een graad of 20. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag staat bij Schiphol een file van 4 kilometer... en de vertraging is daar een half uur.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 Sunny, thank you for that smile upon your face. Mm, sunny, thank you, thank you for that gleam that flows with grace. You're my spark of nature's fire. so an ocean of love guitar trying to play Fleetwood Mac. You and your toes in the sand.